7 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De maatregelen om het coronavirus in te dammen hebben effect, maar minder dan verwacht. Het RIVM denkt dat half april 2500 coronapatiënten op de IC liggen. Dat is een somberder verwachting dan een week geleden. Toen werd uitgegaan van 1000 IC-patiënten op 1 april, komende woensdag. Maar dat aantal is vandaag al bereikt. Het goede nieuws is volgens het RIVM dat de verwachte afvlakking heeft plaatsgevonden. Vooral in Noord-Brabant is dat goed te zien. In Nederland zijn voor zover bekend in totaal 771 mensen aan het virus overleden. Volgens het RIVM werden er in het afgelopen etmaal 132 doden gemeld, het hoogste aantal tot nu toe. In Italië zijn de afgelopen 24 uur ruim 750 coronadoden gemeld. Dat zijn er minder dan de afgelopen twee dagen. Ook werden er minder Italianen opgenomen in het ziekenhuis. Ziekenhuisapothekers in heel het land proberen te voorkomen dat er een tekort ontstaat aan medicijnen die essentieel zijn voor de behandeling van ernstig zieke coronapatiënten. Zoals middelen om patiënten die worden beademd in slaap te houden. Er is nog een voorraad voor twee tot drie weken, maar dat wordt korter naarmate het aantal patiënten toeneemt, zeggen de apothekers. Ook is de toestroom van grondstoffen een probleem. Na een brand in een schuur in het Zeeuwse Portvliet is een drugslaboratorium ontdekt. Waarschijnlijk werd daar ecstasy gemaakt. Bij de brand kwamen vrijdag bijna 30 schapen en geiten om. Er is niemand aangehouden. KLM heeft vanmiddag afscheid genomen van zijn laatste Boeing 747, ook wel bekend als de Jumbo Jet. Het toestel kwam uit Mexico en landde rond half vier op Schiphol. Eigenlijk zou volgend jaar de laatste vlucht zijn, maar vanwege de coronacrisis is het afscheid vervroegd. Het weer, vanavond en vannacht klaart het op. Het kan ook gaan vriezen. Mogelijk valt in het uiterste noorden een winterse bui. Morgen verspreid over het land buien. In de middag klaart het meer op en pas s avonds is het overal droog.